Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de toren van de Nieuwe Kerk in Delft is vanmiddag een man onwel geworden en daarna overleden. Rond 4 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Omdat de kraanwagen van de brandweer niet hoog genoeg was, liet de brandweer een bouwkraan komen. Met een speciale hijsbak kon de brandweerlieden vervolgens naar boven worden getild... waarna de man uit de ruim 108 meter hoge toren is gehaald. Op de N848 bij Vuren in de Betuwe is vanmiddag een persoon om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Twee mensen raakten gewond. In totaal waren drie auto's betrokken bij het ongeluk. Het ging mis toen een auto een andere auto raakte bij het inhalen. Het dodelijke slachtoffer zou in de auto hebben gezeten die werd ingehaald. Eén auto belandde na het ongeluk in de sloot. De politie heeft een van de automobilisten aangehouden. In het noorden van Burkina Faso zijn zeker 44 doden gevallen... bij twee aanvallen, melden lokale autoriteiten. Twee dorpen in de Sahelregio van het West-Afrikaanse land... werden in de nacht van donderdag op vrijdag binnengevallen. Wie er precies achter de aanvallen zit, is niet duidelijk... maar de autoriteiten spreken van gewapende terroristische groeperingen. Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld. De Iraanse moraalpolitie gaat camera's inzetten om vrouwen te betrappen die hun hoofddoek niet op de juiste manier dragen. Overtreders die worden gesnapt krijgen een bericht op hun smartphone met een foto en het tijdstip waarop de overtreding is begaan. Ook staat er informatie over wat er staat te gebeuren als ze nog een keer de fout ingaan. Vrouwen in Iran moeten sinds 1979 verplicht een hoofddoek om.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 Are you sleeping? Are you dancing? Are you fucking? <laughs> Inconsolable mixes the noise. Mr. Chiavistelli. DJ Chiavistelli. And this is my house. de la se renace en las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Esta triste canción de amor de la vieja molida.